4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ziet er niet naar uit dat in Brussel vanochtend weer bussen, trams en metro's gaan rijden. Het openbaar vervoerbedrijf riep de chauffeurs gisteravond op weer aan het werk te gaan... nu er afspraken zijn gemaakt over veiligheidsmaatregelen. Maar de vakbonden willen het akkoord eerst voorleggen aan de leden... voordat ze de staking beëindigen. Dat overleg staat gepland voor vanochtend. Het OV-bedrijf en de Belgische en Brusselse regering spraken onder meer af... dat er 400 politiemensen bijkomen in het openbaar vervoer en veiligheidsagenten krijgen meer bevoegdheden. De chauffeurs staken sinds zaterdagochtend. Toen werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. In Amerika is Jack Tramiel overleden, de oprichter van het computermerk Commodore. Zijn bedrijf lanceerde in 1982 de Commodore 64... die de best verkochte personal computer zou worden... Kenners zeggen dat het aan de keiharde zakelijke instelling van Tramiel te danken is... dat de personal computer in de jaren 80 betaalbaar werd voor een groot publiek. Tramiel werd in Polen geboren als Idek Tramielski. Hij overleefde het concentratiekamp Auschwitz en verhuisde na de oorlog naar Amerika. Daar begon hij een zaak in het repareren van typemachines... en later stort hij zich op computers. Jack Tramiel was 83. In Peru worden zeven medewerkers van een Zweeds bouwbedrijf in gijzeling gehouden. De Peruaanse politie gaat ervan uit dat de gijzelnemers leden zijn van de guerrillabeweging Lichtend Pad. De rebellen kidnapten in eerste instantie 30 arbeiders en lieten er later 23 vrij. De gijzelaars werken aan een gasleiding in de jungle in het zuiden van Peru. De communistische beweging Lichtend Pad vocht in de jaren 80 en begin jaren 90 tegen de Peruaanse regering. Bij die strijd kwamen tienduizenden mensen om het leven. De laatste jaren houdt de groepering zich vooral bezig met de handel in cocaïne. Het weer, regenachtig en onstuimig, het is een graad of 8. In de ochtend trekt de regen weg en vanmiddag is er vooral in het westen kans op wat opklaringen. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Herbert Codé. Een goedemorgen, het is eh, dinsdagochtend 10 april. Straks gaan we weer luisteren naar een nachtgedachte. Dat is een vertaling van een songtekst van het Engels naar het Nederlands. En ook zometeen muziek van de Radio 1 Week CD. Je hoort straks Chris Berry. Zij is deze week het Radio 1 Week CD, het album wat in de spotlight staat. Maar eerst een Nederlandse band die het podium deelde met ILO en de Everly Brothers. Het is de jazzrockband Solution uit Groningen. Dit is De Nacht met Haast your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answering. vorige nummers kon ik erg waarderen... en zijn ook regelmatig hier voorbij gekomen in Dit is de Nacht. Je hoorde Chris Berry met Second Best... Ze heeft eerder al een EP'tje uitgebracht en nu is dan haar debuutalbum uit. En deze week dus Radio 1 Week CD. Ze is geboren op Curaçao in 1982, heeft daar enkele jaren gewoond... en werkte vervolgens ook in het hotelmanagement. Maar vervolgens trok de muziek toch wat meer... en eh, heeft ze besloten om daar eh, fulltime aan de slag te gaan. En dat zorgde ervoor dat ze naar Nederland verhuisde... en daar in contact kwam met de juiste mensen... en dus haar debuutalbum eh, heeft uitgebracht. Ze maakt een beetje jazzy pop met een jaren 50 feel. En dat doet mij een beetje ja, aan, aan de zomer al denken.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 One day I hope to make you smile again. And I will. Hide. Many times I've been told, speaking my just people. So I'll born again, born again, born again. One day I know I feel strong. Als er één iemand voor, eh, voor zorgt dat dit nog eh, steeds tijdloos blijft... en ook weer bij nieuwe generaties eh, onder, onder, oren, onder de oren komt... is het Michael Kiwanuka wel met Home Again. Hij is 24 jaar jong, komt uit Londen... en heeft een fantastisch album afgeleverd waar ook dit dus op staat, Home Again. Daarvoor Joshua Kennison en Jesse... Mensen zeggen wel eens tegen mij, je luistert heel veel muziek... en eh, ben je dan ook muzikaal? Speel je dan ook een instrument? Dan geef ik altijd heel snel het antwoord nee. Ik speel geen instrumenten. Nooit gedaan, nooit geprobeerd ook. En eh, ja, ik denk ook als je ja, ik denk gewoon dat ik dat ook niet, eh, niet in heb. Maar wat ik wel een keer heb geprobeerd... is een eh, computerspel spelen. Dat heet Guitar Hero. En dat is een eh, computerspel waarmee je met een externe gitaar in je hand... die verbonden is aan een, aan een kastje... met de juiste noten moet meespelen van een bepaald liedje. En het volgende nummer zit daar ook in. En als je dat goed doet, ja, dan krijg je daar punten voor. En dan kan je vertellen, dit is een lastig nummer. Do It Again van Steely Dan. Twee singer-songwriters getrouwd met elkaar schrijven over hun relatie... die ze al eh, zeven jaar hebben, As and Our Daughters. Jordan Das, Anybody Know. In Dit is de Nacht, Radio 1, het is half vijf geweest. ze juist ook nog Van Morrison met Domino. En daarvoor zat Steely Dan met Do It Again. Het is tijd voor de Nachtgedachte. Dat is een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En de tekst is als volgt. Waar het allemaal op neerkomt, is dat alles goed zal komen. Ik heb één hand in mijn zak en de andere geeft een handklap. Het is Alanis Morissette en Hand in My Pocket, de akoestische versie. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. Yeah. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Be there in what it all comes down to. Is that everything's gonna be fine, fine, fine? Cause I've got. I'm tired, but I'm working, yeah. I care, but I'm restless. I'm here, but I'm really gone. I'm wrong and I'm stuck. Ja, in je dromen kan je toch wel de meest bijzondere dingen vertellen... waar je dan de volgende ochtend opeens zo op kan zeggen... ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee joh, dat was helemaal niet waar, dat ben ik helemaal niet geweest. Terwijl ja, de andere die er misschien eh, bij was... het heel duidelijk heeft gehoord dat er iets werd verteld... of iets heel grappigs werd gedeeld. Praten in je slaap, ja, dat zijn eh, mooie verschijningen. En ook eh, misschien komt dat vaak voort uit bijzondere dromen. De Romantics, die schreef er een liedje over. Talking in My Sleep uit 1984... Daarvoor in de gedachte de akoestische versie van Alanis Morissette Hand in My Pocket. Dan nu een plaat waarvan het origineel van Billie Holiday is. Na een meningsverschil riep de moeder van Billie Holiday... God bless the child that got his own. De boosheid over deze zin was het begin van het volgende nummer. Them that's got shall give, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Oh, mama may have, mm, and Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. That's got his own. Yes, the strong get more while the weak ones fade. Empty pockets may have, yes, and Papa may have. But God bless the child that's got his own. That's got his own. That's got his own. Mm-hmm. Tell it like it is, Jill. When you got money fun is gone and the spending is that just don't come around anymore. Rich relation skin, cross the bread and stuff. You can help yourself. God, would God bless the child, bless the child that's got his own, that's got his own, that's got his own. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Now, that's got, that's got his own, that's got his own, that's got his Got his own. got his own. That's got his own. That's got his own. So solo-hit van de Engelse gitarist en zanger Snowy White. Je hoorde Bird of Paradise uit 1984. En daarvoor Al en George Benson met God Bless the Child. Er zijn soms van die artiesten die eh, je heel veel op de radio voorbij hoort komen. En dan opeens, dan zijn ze echt verdwenen. Dan vraag je wel eens af, waar zijn ze gebleven? Dat heb ik ook bij de volgende dame, Dido. Ze stond 6 in 26 landen op nummer 1. gedraaide artiest in The Zeros. En ja, dan vraag ik me af, waar is ze gebleven? Zometeen hoor je in Hoe is het toch met hoe het gaat met Dido. Is Jenny Owens met The Mystery of Grace. I'm here to fight for you and heed your every cry for help. Cause I believe in you and everything that you could be. You're hiding from the truth, but now it's time for truth to set you free. You are love, you are precious, you are special. give in to the mystery of grace. You think no one can see the tears that hide behind your eyes. And you think no one can hear the thoughts and fears that fill your mind. And I don't know everything, everything there is to know, but my heart breaks with your pain. And I am here to help. show in so many ways. You will find joy that fills you. Just give in to the mystery of grace. you die al enige tijd van het toneel verdwenen is. En ik vraag me daarom ook af, hoe gaat het met Dido, bekend van haar hit White Flag? Daido begon haar carrière toen ze vijf was met het stelen van een blokfluit van school. Desondanks kreeg ze al snel toegang tot een prestigieuze Londense muziekschool. Toen ze tien was speelde ze ook al piano en viool en toerde later door het land met een klassiek muziekgezelschap. Na de klassieke muziek kwam Deido in het circuit van popbands terecht, in en rond Londen. En van de popmuziek maakte ze even later een uitstapje naar de elektronische dance. Haar broer Rolo was actief als DJ en producer bij de groep Fateless. ondanks dat haar broer met klem benadrukte niet te stoppen met haar baan, blijft de muziek trekken en voegt ze zich uiteindelijk toch bij de groep Fateless. In 1999 begint Dido met de opname van haar debuutalbum No Angel. Met erop ook de hits Here It Me en Thank You. grote doorbraak komt eind 2000... als Eminem een gedeelte van haar nummer Thank You gebruikt voor zijn hit Stan. Dido's single Thank You wordt opnieuw uitgebracht en wordt een hit. Gevolgd door Hear It Me. In 2003 brengt Dido haar tweede album Live for Rent uit... En dit album werd nog succesvoller dan het vorige en werd miljoenen keren verkocht. En stond zelfs in 26 landen op nummer 1. De eerste singles White Flag en Live for Rent werden grote hits. Hierna bleef het stil rondom Dido. En daarom ook de vraag, hoe gaat het eigenlijk met haar? En wat is ze gaan doen na haar tweede album Live for Rent, wat zo'n groot succes was? Ze werkte in Los Angeles aan haar derde album Safe Trip Home en dat kwam in 2008 uit, maar minder succes heeft dan haar vorige album. Ook werkte ze mee aan een filmsoundtrack voor de film 127 Hours en schrijft mee aan het nummer I Rise. Op dit moment geniet Dido van het moederschap. Ze beviel afgelopen zomer van een zoon Stanley. En haar toerschema is om die reden dan ook helemaal leeg. Het is afwachten of Dido inderdaad weer gaat toeren en met nieuw werk komt. En tot zover de zoektocht naar zangeres Dido. Dit is de nacht met Herbert Codé. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying. Ehm, prachtig. Dido, White Flag, een van haar grootste successen. En op dit moment geniet ze dus van het moederschap. En het is dus afwachten wat er gaat gebeuren. Of er nog een nieuw album gaat komen. En of ze daarna ook zal gaan toeren. In ieder geval, dat was de zoektocht naar eh, de zangeres eh, Dido. En uh, zometeen, na vijf uur, na het nieuws... dan is er ook weer een moment waarin u en jij een verzoekplaat kan aanvragen... via Radio 1 en via het Twitter-account. Twitter.com slash dit worden al de eerste verzoekjes doorgegeven... van platen die luisteraars graag willen horen. Je kan ze ook doorbellen via 0800 1121. 0800 1121. Welke plaats zou je graag willen horen om eh, nou, deze nacht misschien af te sluiten? Of misschien om de dag te starten als je vroeg wakker bent? Bel hem door 0800 1121. En misschien wel zometeen jouw plaats hier op Radio 1.